Het Tahrirplein in Cairo is volgestroomd met tienduizenden demonstranten. Ook in de straten eromheen staan duizenden mensen die op het plein willen. Na het vrijdaggebed, dat net is afgelopen, is de menige begonnen met het roepen van leuzen tegen de regering. Ook dragen ze spandoeken mee en zwaaien met pamfletten en Egyptische vlaggen. Tegenstanders van president Mubarak hebben vandaag uitgeroepen tot de dag van vertrek voor de president. Daglierplein is omsingeld door het leger met tanks en panzervoertuigen. Militairen controleren de identiteitsbewijzen van mensen die het plein op willen. Eerder op de ochtend bracht de minister van Defensie een bezoek aan het Tagrierplein. Hij sprak daar kort met demonstranten. Ook in andere plaatsen in Egypte, zoals Alexandrië, zijn er opnieuw protesten. Staatssecretaris Steven wil tbs'ers die een zedendelict hebben gepleegd levenslang onder toezicht kunnen stellen. Tbs'ers van wie de behandeling klaar is kunnen nu nog maximaal negen jaar onder toezicht staan. Maar door zedendelinquenten langer te volgen kan justitie beter bekijken of ze, aan de, of ze de voorwaarden naleven, zegt Teven. Hij hoopt dat het levenslange toezicht begin volgend jaar kan worden ingevoerd. In de buurt van Hilversum is een zware Britse crimineel opgepakt. De man van 24 wordt verdacht van een poging tot een gewapende overval op een geldwagen in Engeland. Tegen hem was een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Er werd ook nog een tweede man aangehouden. Bij hem zijn een vuurwapen en contant geld in beslag genomen. Vanwege de harde wind is op Schiphol een aantal banen afgesloten. Een half uur geleden waren er 20 vluchten geannuleerd. Ook zijn veel vluchten vertraagd. Schiphol adviseert reizigers voor vertrek naar teletext te kijken... of de website van de luchtvaartmaatschappij te raadplegen. Het weer staat een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. In het midden en noorden komen zware windstoten voor. Het is bewolkt en vooral in het noorden valt regen. Temperatuur ligt rond 9 graden.